van een buitensporig geweld tegen betogers. De VS spreekt zijn steun uit voor de VN-resolutie die Frankrijk en Groot-Brittannië willen indienen bij de Veiligheidsraad. De landen willen dat de VN-raad de repressie van betogers door het Syrische regime scherp veroordeelt. Ook willen Frankrijk en Groot-Brittannië dat Syrië hulporganisaties toelaat. Rusland, dat sterke militaire banden heeft met Syrië, heeft zich uitgesproken tegen een veroordeling via een VN-resolutie. Ook China lijkt er weinig voor te voelen. Beide landen kunnen de resolutie met een veto blokkeren. IJsland heeft drie maanden de tijd om Nederland en Groot-Brittannië de 7 miljarden terug te betalen. De Europese Vrijhandelsassociatie EFTA heeft dat bepaald volgens de EFTA is IJsland verplicht de minimale compensatie van 20.000 euro uit te betalen aan Nederlandse en Britse spaarders. Toen de IJslandse bank IC failliet ging, schoot Nederland en Groot-Brittannië het geld voor. De regering van IJsland heeft zich eerder bereid verklaard het geld terug te betalen, maar de bevolking denkt er anders over. De IJslanders stemden dit jaar in een referendum tegen terugbetaling aan Nederland en Groot-Brittannië. Een bar in Parijs die gewijd is aan de legendarische band The Doors moet mogelijk sluiten. De eigenaar, die al zijn hele leven een groot fan is, heeft een brief gekregen van een advocaat van The Doors. Daarin staat dat alle posters en foto's van de band verwijderd moeten worden. Ook namen van cocktails naar nummers van The Doors moeten worden aangepast. De bandleden willen niet dat de suggestie wordt gewekt dat ze instemmen met het drinken van alcohol, zo staat te lezen. Of andere bars die in het steken staan van De Doors ook zo'n brief hebben gekregen, is niet duidelijk. Het weer tussen we hebben overal droog, minimaal rond 8 graden. Overdag eerst zon, daarna vanuit het westen buien. Het wordt ongeveer 17 graden. Zondag meer zon en 20 graden. Tweede Pinksterdag is weer regenachtig. Dit was het NOS Journaal.